Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Kinderombudsvrouw kabinet Nederlandse kinderen terughaalt... die in kampen in Syrië of Irak zitten. Ze zitten daar omdat hun ouders zich bij IS hadden aangesloten. Het kabinet vindt het te gevaarlijk om de kinderen op te halen... maar volgens Kalverboer is dat onaanvaardbaar en in strijd met verdragen. Er zitten zo'n 150 Nederlandse kinderen in voormalig IS-gebied. Bedrijven die essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving... worden beter beschermd tegen ongewenste overnames kabinet komt vandaag met een eerste wetsvoorstel om dit soort overnames in de telecomsector tegen te gaan, meldt de Telegraaf. De bedoeling is dat bedrijven als KPN niet zomaar kunnen worden gekocht door een buitenlandse concurrent die mogelijk niet te vertrouwen is. Nederland dreigt de klimaatdoelen niet te halen als er niet meer wordt geïnvesteerd in personeel, waarschuwt de Sociaal-Economische Raad. Bijvoorbeeld bedrijven die zonnepanelen installeren of windmolenparken onderhouden hebben honderden vacatures. De raad zegt dat meer jongeren voor dit soort banen moeten worden opgeleid... en dat volwassenen met ander werk omgeschoold kunnen worden. VVD en D66 willen dat er bij gemeentelijke herindelingsverkiezingen in november... wordt geëxperimenteerd met het elektronisch tellen van de stemmen. De regeringspartijen reageren op kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat handmatig tellen te lang duurt en fouten uitlokt. VVD en D66 hopen dat experimenten in een aantal gemeenten bewijzen dat elektronisch tellen veilig kan. Oud-Feyenoorder en voormalig speler van Excelsior Henk Schouten is overleden. De aanvaller speelde tussen 1955 en 1963 voor Feyenoord... en vormde een legendarisch trio met Koen Moulijn en Cor van de Gijp. Het record van de meeste doelpunten in één wedstrijd staat nog steeds op naam van Schouten. Op 2 april 1956 scoorde hij liefst negen keer tegen de Volenwijkers. Henk Schouten was 86 jaar. Het weer vandaag volop zon. Het wordt 20 graden op de Wadden en mogelijk 23 tot 29 graden in de rest van het land.